Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde misdrijven 70 jaar in kaart is gebracht. De meeste misdrijven zijn vermogensdelicten, zoals diefstal en inbraak. Wel is vorig jaar het aantal gevallen van moord en doodslag gestegen... na jaren van daling. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werden meer mensen omgebracht. De Syriër die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak... gooide in februari zijn inboedel naar buiten. Dat bevestigen bronnen aan de NOS... Dat doet vermoeden dat de man psychische problemen had. Het gaat om de 31-jarige Malek F. die in het centrum van Den Haag woont. De politie heeft afgelopen avond opnieuw onderzoek gedaan in zijn woning. Malek F. ligt nog in het ziekenhuis nadat hij bij de arrestatie in zijn been werd geschoten en werd getaserd. Ook de drie slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. Bij een aanval op een dorp in het noordwesten van Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om 40 tot 50 doden. Gewapende mannen vielen het dorp binnen, staken huizen in brand en schoten inwoners dood. Onder de slachtoffers zijn ook jonge kinderen. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het bloedbad in Nigeria. In de regio zijn veel bendes actief. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken is gewond geraakt bij een moordaanslag. Hij werd geraakt in een arm en is niet in levensgevaar. De schutter is een man van 21. Hij wordt in verband gebracht met een ultra-islamitische partij... die fel tegen godslastering strijdt. De Pakistanse minister werd beschoten na een ontmoeting met een groep christenen in zijn kiesdistrict. Het weer blijft helder.